5 uur. Marnik met het NOS-journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Siberië zijn 19 passagiers om het leven gekomen. 22 inzittenden raakten gewond. Een eerste onderzoek wijst uit dat een voorwiel het begaf toen de bus over een brug reed. De touringcar brak door de hekken en landde ondersteboven op een bevroren rivier. Het deel waar de passagiers zaten werd daardoor geplet. Ook in Tunesië vielen veel doden bij een busongeluk... Zeker 22 passagiers kwamen om het leven toen de bus waarin ze zaten in een scherpe bocht van de weg raakte en in een ravijn stortte. De passagiers waren toeristen uit Tunesië zelf. Ze waren op excursie in een bergachtig gebied bij de grens met Algerije. Radio 538 heeft DJ Daniel Lippens geschorst... omdat hij een ongeluk veroorzaakte terwijl hij zijn autorit live uitzond op internet. Hij reed een fietser aan nadat hij al bijna een andere fietser en een wandelaar had geraakt... die beide voorrang hadden. In de tijd dat Lippens is geschorst moet hij van 538 een podcast maken over verkeersveiligheid. De zender keurt zijn gevaarlijke rijgedrag sterk af en zegt dat hij voor jongeren een voorbeeldfunctie heeft. In Groot-Brittannië zijn in totaal 74 veroordeelde terroristen vervroegd vrijgelaten, heeft premier Johnson gezegd. Volgens hem worden ze goed in de gaten gehouden. Vrijdag stak een veroordeelde terrorist in Londen twee voorbijgangers dood. Hij kwam een jaar geleden vervroegd vrij. In de eredivisie heeft Ajax met 5-2 gewonnen uit bij FC Twente. Twente kwam met 2-0 voor te staan, maar Ajax wist toch te winnen. Onder meer dankzij drie doelpunten van Noah Lang, die voor het eerst in de basis stond. FC Utrecht verloor thuis met 1-0 van hekkensluiter RKC Waalwijk. De wedstrijden Feyenoord-Pek en AZ tegen VVV zijn nog bezig. Vanavond speelt Emmen thuis tegen PSV. Het weer. Vanavond en vannacht vriest het vooral in het zuidoosten en is het plaatselijk mistig.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 Used to talk for hours nowadays. All the time we're spending is a waste. One no more, anymore. Giving me the wrong attention. For once, I need you to listen. I'm not your object of affection no more. your whole life.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 Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine, stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. somebody Let me see the light within the dark trees shadowing What's happening Looking through the glass, find the wrong within the past Knowing we are the youth Caught until it bleeds out of wood, without the peace Face a, a bit of the truth, the truth The blood in my hand won't break it.